Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland gaat 23 miljoen euro extra bijdragen aan de energievoorziening in Oekraïne. Dat is toegezegd door staatssecretaris De Vries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Correspondent Christian Pouwen vertelt waar het geld aan wordt besteed. Het gaat om aankopen van gas in het buitenland, reparaties van energiecentrales. In totaal wordt er met deze extra bijdrage van 23 miljoen dan 133 miljoen euro uitgereikt voor die energieinfrastructuur in Oekraïne, waar dus nu zulke grote problemen zijn. Door Russische aanvallen op elektriciteitscentrales zitten miljoenen Oekraïners in de kou. De groep Marcus Markensauer, die zich heeft afgesplitst van de PVV... gaat praten met informateur Letchert en de drie formerende partijen. Door de afsplitsing zien D66, CDA en VVD nieuwe kansen voor hun minderheidscoalitie. Al zegt D66-leider Jette dat hij nog moet zien... wat de inhoudelijke koers wordt van de groep Marcus Markensauer. De politie heeft de afgelopen weken drie Heracles-supporters aangehouden... vanwege geweld en vernielingen in een café in Nijverdal afgelopen november. Daar was voor de voetbalwedstrijd Heracles tegen PEC... een eh, vechtpartij tussen aanhangers van de twee clubs. Er werden ramen ingegooid, meubilair werd vernield... en er werden fakkels naar binnen gegooid. Schelling vraagt Den Haag om hulp vanwege de slechte staat van de haven op het eiland. Een deel van de haven is afgesloten vanwege zinkgaten... en de kade is in zo'n slechte staat dat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. Het opknappen kost miljoenen euro's en dat geld heeft het eiland niet, zegt deze wethouder. We zijn als gemeente gewoon te klein om hier de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. En eh, ja, wij vragen daar hulp bij. En we zouden graag zien dat we als één overheid, uh, eh, zo was dat vroeger ook altijd eh, in Nederland, dat probleem gaan oplossen. Het weer. In het zuidwesten en midden van het land kan vanavond dichte mist voorkomen. Daarom geldt in Zuid-Holland en Utrecht code geel. Het koelt af naar min 2 tot plus 4. Morgen wisselend bewolkt bij een graad of 6.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 The night is cold. The trees are bare. But I can feel the scent of roses in the air. It's June in January now. Because I'm in love. with you. because I'm in love with you. It's June in January because I'm in love with you. Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij ZFM Jazz op deze fantastisch mooie zondagochtend 10 uur, nou dan weet je het wel, de hoogste tijd voor ZFM Jazz. Eh, wat gaan we vandaag doen? Nou, het thema van vandaag is fun in jazz. Nou, dat moet niet zo moeilijk zijn, toch? We staan stil bij de, eh, zeg maar een eh, wedstrijd is dat de Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Dat is eigenlijk op zoek naar de beste jazzzangeres. Bekende winnaressen zijn onder andere Samara Joy, Cyril May, Jazz Mea Hoorn. Nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. En daar gaan we stil bij staan. De winnaar van van 2025 eh, zullen we laten horen. En ook een aantal bekenden natuurlijk. Verder komt aan bod eh, mooie muziek, eh, instrumentaal, vocaal. twee bassisten heb ik op het lijstje staan. Steve Bailey en Herman Dijnem, een bekende Nederlandse bassist. En we gaan er iets moois van maken. Maar we begonnen natuurlijk met, zoals we altijd beginnen... met Julie London en dan het mooie nummertje June in January. En ja, verliefd in januari, dat kan natuurlijk ook. Eh, het tweede wat ik eh, eh, laat horen, dat is een nummertje van Louis Armstrong. Niet geheel onbekend. Ik kan me herinneren dat Michiel Varenkamp vaak muziek van heeft gespeeld. Is ook wel eens in Zandvoort geweest in de krocht. Dat waren altijd schitterende optredens. Maar dit is Louis Armstrong en is All Stars. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Hier staat hij. I Love Jazz. Nou, dat klopt wel. It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland and it soon spread all around. It made the people and sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without. Just follow the music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Ja, dat was Louis Armstrong eh, met zijn All Stars. Daar zaten trouwens bekende jongetjes bij. Earl Hines, eh, Jack Teagarden. En ja, dit vind ik wel een van de mooiste nummers van die eh, LP uit toen de tijd. Eh, I Love Jazz, 1958 ongeveer. Dus Julie London ook al uit 1956 was dat. Dus al met al, we zijn oud begonnen. We gaan iets opschuiven en dan komen we terecht bij Hank Jones. eens even kijken, hier heb ik hem. een, een, van een cd Just for Fun. Ik had al gezegd, fun is het thema. A very hip rock and roll tune. Hank Jones. Komt-ie. Ja, allemaal van de LP Just for Fun van Hank Jones op piano. Hij werd bijgestaan door grootheden als Ray Brown op de bas... Shelly Manne op de drums en de gitarist Howard Roberts. Eh, mooie mooie eh, cd is dat. Ehm, dan gaan we naar eh, Zwitserland voor de verandering. Dan komen we niet zo heel vaak met de jazz. Maar toch zijn er ook hele bekende radioprogramma's uit Zwitserland. Hè? En een bekend nummer, Take the A-Train. En ik vertel na het nummer wel wie het zingt. train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss that A train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are thrumming. On board, get on the A train soon. do do ba yo de do ba yo do ba do ba do ba do be ba do ba do de ba do ba do de ba do ba do de ya be ya be ya do do de da ya ba do ba ya ba do ba de ba do ba ya ba do ba be do do do do de do be do ba do ba de ba do be ba do be ba do be ba do be ba do be ba do ba de ya ba do ba Música Ja, dit is een eh, zangeres geboren in Genève, Zwitserland... Eh, maar opgegroeid volgens mij in Amerika. Eh, een bekende Amerikaanse jazzzangeres komt van haar LP... ja, CD was het al in die tijd natuurlijk. En dan moet ik even... Love Something heet die CD 2021. En haar naam is Miss Reno. Ja, onthoud die naam, want ze maakt inderdaad mooie muziek... en heeft een prachtige stem. dan gaan we verder met nog een hele bekende zangeres. Die, die ga ik gewoon starten. En daar eh, dan moet ik even kijken. Madeleine Perot, waar heb ik die gezet? Uh, even kijken, Madeleine, Madeleine. Hier heb ik hem. Eh, van haar eerste cd, Dreamland. En het mooie nummer Getting Some Fun Out of Life. Madeleine Perot. eerste cd van uh, Madeleine Perrault, eh, Dreamland. Uh, de, had ah, toch wel een, een verplichte cd om in je collectie te hebben... als echte jazzliefhebber, zou ik bijna zeggen. bijzondere jazz, altijd een beetje ja, sfeervol, een beetje soulvol. mooi. Dan maken we, gaan we verder met de mainstream jazz... van de Harry Allen en Keith Ingham Quartet... Dat is eh, ook zwingende traditionele jazz, zou ik bijna zeggen. En die hebben ook verschillende eh, eh, opnames gemaakt. De Harry Allen Keat Ingham Quintet van de CD Are You Having Any Fun? Het gelijknamige nummer. voorbeeld van zwingende traditionele jazz. En, de, en het mooie van deze is samenspel, de chemie tussen de tenorsaxofonist eh, Harry Allen en de pianist Keith Ingham. Eh, eh, lekkere cd voor de liefhebbers. Uh, we maken een uitstapje naar de Verenigde Staten weer. Naar de, de staat Carolina. En daar heb je een bassist. Zijn naam is Steve Bailey. Volgens mij geeft hij ook les aan het conservatorium. Die heeft in 2020 een mooie cd uitgebracht. Carolina Duets. Daar speelt hij met een duets. daar speelt hij met een aantal mensen samen mooie nummers. En ik heb gekozen voor een, nummertje samen met Gabriella Martina. One Note Samba. ta đi đô ba đô ca đến đô bê bằng tập đô cát đô bát bằng tập ba hô trê tê vơ vơ vơ ta đô ca đi cùng cá tăng bông xin kinh tế đồng phó kế điện thổ số or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, do re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play the note you mooie cd van eh, Steve Bailey met al zijn eh, medewerkers. Ik zit even te kijken wie er allemaal meedoen. Ian Anderson, die kent iedereen van Jethro Tull. Ik zie staan eh, collega bassist als Victor Woten van de Bella Fleck en de Flecktones. Ron Carter. Becca Stevens, een zangeres. Nou, echt een prachtige cd. Zeker voor mensen die van de bas houden. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een ander geluid. Dan gaan we kijken naar de, kijken, de Melody 4. Oh ja, dat is, dat is even kijken. Nee, wat had ik op het lijstje gezet? Eh, ja, de Melody 4. En, en dat is volgens mij film, filmmuziek. Uh, de Les Vacances de Monsieur Hulot. dit is eh, grappig. Dit is de Melody 4. Die spelen overigens met z'n drieën. Lol Cox Hill, die speelt meestal de, de saxofoon. Tony Co die speelt het eh, eh, klarinet. En Steve Beresford die speelt natuurlijk piano. Deze jongens zijn natuurlijk ook bekend uit de avant-garde jazz. En ze hebben met elkaar dit clubje gevormd. Een aantal eh, cd'tjes gemaakt. En dat is altijd een beetje een unieke, humoristische en experimentele benadering van jazz. vaak met improvisatie over bekende thema's zoals tv-tunes. Zoals in dit geval een film. En, en ook veel eigen composities. het is mooi en het is bijzonder en het is gewoon grappig. En wat ook mooi is, dat is Alexis Cole. En ja, die, die vrouw heeft een stem die is warm, helder en technisch loepzuiver. En ik heb een nummertje van haar uitgezocht... wat weer gewoon bij het thema past. En is Alexis Cole, Ain't We've Got Fun. Every morning, every Not much money, oh, but a uh, honey. Ain't we got fun? The rent's unpaid, dear. We haven't the fuss. But smiles are made, dear, for people like us. Even if we owe the grocer, don't we have fun? tax collectors getting closer. Still, we have fun. There's nothing sure. The rich get rich and the poor get poor. een mooie cd, Ain't we Got Fun. En dat was de titelsong. Deze cd komt uit 2016 en is ook eh, zeer de moeite waard en aan te bevelen. Eh, dan kom ik weer bij iets instrumentaals. Bij een, eh, ja, volgens mij was het een Fransman, Claude Bolling. Die heeft ook een big band en die brengt mooie muziek uit. En dit is een, nummer van zijn LP Just For Fun. LP uit 1980. En die Cloud Bolling die, die maakt mooie muziek. Eh. Ik zou, ik zou zeggen van... Eh, het, zijn swingende big band arrangementen... en uh, nou, vrolijke jazzcomposities op deze plaat. het is zeker de moeite van het luisteren waard. Dus vandaar tijd ingeruimd voor Just for Fun Cloud Bolling. Big band. Just for Fun van eh, Claude Bolling. En dat is een charmante, luchtige jazzplaat... Eh, die niet pretendeert de diepte op te zoeken. Lekkere luistermuziek op de zondagochtend. Misschien zit je wat thuis aan het ontbijt... of lekker met een dikke zaterdagskrant. Of misschien op je terras. Gistermiddag liep ik, zat ik even in de tuin. Het was, ik denk, een graad of twaalf in het zonnetje uit de wind. Top. Misschien wordt het wel weer zo'n mooie dag vandaag. Eh, na deze klanken van Claude Bollinger komen we bij Van Morrison... een van mijn grote favorieten. En zeker Moondance, een LP uit 1970. Maar daar zijn verschillende eh, uitvoeringen van. En ik heb vandaag gekozen voor het nummertje van... Eh, van Morrison, de jazz-uitvoering van Moondance. En dat is een mooie uit... Eigenlijk is dat Moondance al jazz, hè? Op die LP van hem toen. Maar dit is een jazz-versie. Ook mooi om te horen. It's a marvelous night for a moon dance with the stars above your eyes. From fabulous night to make romance, neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breezes that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heartstrings stricken place of the low. Oh, the night's magic seems to whisper and hush. down, down your blush. Here I inside one more, moon dance with you, my love. Can I just make some more romance with you, oh, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time it is just right. Yeah, straight into my arms it will run. When you come, my papa been waiting to make sure that you're never alone. But then all my dream will come true. There and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside your mind. Oh, how much I want you, baby, that can't hide. You are your side, one more dance with you, my love. deze uitvoering van Moon eh, Moondance staat op een eh, cd... The Best of Van Morrison Volume 3. Ja, het zijn heel veel uitvoeringen van... maar het zijn allemaal hele bijzondere uitvoeringen. Dan kom ik bij een zangeres die wat nieuwer is. Haar naam is Cerise. Eh, volgens mij is ze Engels, dacht ik. En daar zal ik een, iets van draaien van haar cd Calling. luister eerst maar eens. Ik doe het nummertje Night Moves. world is new, and I'm less afraid of what is true deep down. Swimming in my youth, watching how my lies play with my truth. I come alive at 3 a.m., and even through the madness, there's a gem. Oh, stars like thought shine on, shine on. shine on. Stars like that shine on, shine on. There's a sweetness in the stillness I feel. Fuck if it's real or not. There's a clarity I try to hold, though the answers I forgot. Whoa, how did you figure? even as my world gets bigger. Feeling like I'm just a sinner. No, my lyrics hold my tears, tears. Oh, stars like thought shine on, shine on. Sleeping at night feels cruel when it's the time my pen calls my hand. Craving to interrogate my silence, hence I wake at night. A retreat from the static sun. I hear songs all the time. It's a gift granted from Grandma's hands. From Evelyn to Karina, I'm rich with purpose and poor on time. The clock's hand teases me, but I write and I will write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. Night mood, night moves me to write. For Evelyn from Karina. Ja, mooie cd. Calling presenteert eh, de serie zich als een artiest... die eh, moeiteloos balanceert tussen jazz, soul en hedendaagse R&B. Een warme, expressieve stem. En eh, ja, mooie arrangementen. Het is wel een aanrader. cd heet Calling 2023. Zeer de moeite waard. 4 januari waren we met elkaar... en toen hebben we eigenlijk twee nummers gedraaid... van een, een big band cd van Christian McBride waarop hij met verschillende gasten eh, dingetjes eh, opneemt. En deze keer laat ik horen Old Folks. En eh, wordt gezongen door Samara Joy. En die, dat is trouwens ook een winnares van dat uh, wedstrijdje. geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Samenstelling presentatie Alko Beuving. En na de klok van 11 eh, eh, uur zijn we gewoon weer terug met lekkere jazzmuziek.